Zit van der Linde met het NOS-journaal. San Francisco heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het apenpokkenvirus. In de Amerikaanse stad zijn nu ruim 260 mensen besmet met apenpokken. Nergens in de VS loopt dat aantal zo snel op. Volgens de burgemeester krijgt de stad niet genoeg hulp van de federale overheid. Via een noodtoestand kan de stad meer geld uittrekken tegen de uitbraak. Zo is er grote behoefte aan vaccins. Vooralsnog gaat het virus rond onder mannen die veelvuldig seks hebben met verschillende mannen. Al kunnen andere bevolkingsgroepen ook besmet raken. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, staat op instorten. Volgens NRC is in Ter Apel bijna 1 op de drie medewerkers uitgevallen. Ook krijgt de opvangorganisatie ruim 1000 vacatures niet ingevuld. Medewerkers maken lange dagen onder hoge druk en het COA ziet geen oplossing meer voor de situatie. De organisatie zegt dat het zich niet meer aan de wet kan houden, namelijk het opvangen van asielzoekers op humanitaire wijze. Het COA vangt nu 43.000 mensen op en voor het einde van het jaar moet er 51.000 opvangplekken zijn. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen mensen die afval op de snelwegen hebben gedumpt. Dat zegt de directeur-generaal van Rijkswaterstaat in de talkshow Renze. De afgelopen dagen werden meerdere snelwegen geblokkeerd door stapels puin van boerenacties. Het ging onder meer om hooibalen, mest, autobanden en asbest. Meerdere bedrijven die het afval op zouden ruimen zijn daarmee gestopt... na bedreigingen en intimidaties. Rijkswaterstaat noemt dat onacceptabel. Actrice en presentatrice Leontien Keulemans is overleden. Ze was vooral bekend als de eerste presentator van het NOS Jeugdjournaal in 1981. Daarna speelde Keulemans in verschillende tv-series een gastrol, zoals in Goede Tijden Slechte Tijden. Leontien Keulemans was al langere tijd ziek, ze was 70 jaar. Het weer. Vannacht kan het licht regenen. Kouder dan 14 graden wordt het niet. Morgen wolken en zon door elkaar.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 can call me irrelevant, insignificant. You can try to make me small. I'll be your heretic, you hypocrite. I won't think of you at all. Sticks and stones and all that. Does Jesus love the ignorant? I like to think he gladly take us all. The kids are not alright none of us are right I'm tired but I won't sleep tonight Cause I still feel alive significant hoofdletter So you get high tonight And Jimmy lied I wonder if you ever get yourself back here alive So you get high tonight Cause you don't need nobody to make it on your own you don't need nobody, you'd rather be alone So Jimmy gets high dagen zwart. Je bent niet alleen. Nee, nooit meer alleen. Noem een dag, noem een uur, noem een stad. Ik zal er voor je zijn. Elke dag, elk uur, elke stap. Ik zal light. cuatro Cause you see, I have been down for so long. But like all hope is gone. But as I lift my hands, I understand that I should praise you through my circumstance. Take the shackles off my feet so I can dance. I, can dance. just wanna praise you. Just wanna praise you.